7 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft de man van 35 opgepakt... vanwege het steekincident van gisteravond. Toen werden een jongen van 13 en twee meisjes van 15 gestoken... in een drukke winkelstraat in het centrum van de stad. De drie kinderen kenden elkaar niet. Ze konden na een bezoek aan het ziekenhuis weer naar huis. De opgepakte man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn motief is nog onduidelijk. Nederland speelt in de poolfase van het EK voetbal voor mannen van volgend jaar in ieder geval tegen Oekraïne en Oostenrijk. De derde tegenstander wordt pas bekend na de play-offs voor de eindronde in maart. De poolwedstrijden van Oranje staan gepland op 14, 18 en 22 juni... en worden allemaal gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Vanwege het 60-jarig bestaan van het Europees kampioenschap... wordt het toernooi in heel Europa gehouden. Van de meer dan 14.000 schapen die aan boord waren van een vrachtschip... dat vorig weekend omsloeg voor de kust van Roemenië... hebben maar 250 schapen het overleefd. Reddingswerkers zijn gestopt met het zoeken naar levende dieren. De reddingsoperatie werd bemoeilijkt door de onstabiele ligging van het schip. Ook konden de schapen maar op één punt naar buiten worden getild. Het is onduidelijk waardoor het schip kapseisde. Dierenrechtenorganisaties vermoeden dat het te zwaar beladen was. De Catalaanse politicus en ballingschap Poetstemond is van plan om in februari mee te doen aan een debat in Leeuwarden. Hij zal in een discussieprogramma op Omroep Friesland mee, eh, spreken over de crisis in Catalonië... en hoe de strijd voor autonomie van de Catalanen een voorbeeld kan zijn voor Friese. Poetstemond leeft in ballingschap in België. Spanje beschuldigt hem van opruiing en misbruik van overheidsgeld... Heeft en heeft om zijn uitlevering gevraagd. Volgende maand oordeelt een Belgische rechter over de geldigheid van het Europese aanhoudingsbevel. Het weer, het is bijna overal droog. Vannacht en morgen vroeg lichte vorst en kans op gladheid. De dag begint mistig en bewolkt.